Jan van der Putten met het NOS-journaal. Scholieren met een psychische of lichamelijke leraren en ouders beter betrokken moeten worden bij het vinden van passend onderwijs voor deze zorgleerlingen. Ook de huidige werkwijze bij het aanvragen van zorg moet beter. Die is volgens nu te bureaucratisch. De Tweede Kamer is zeer kritisch over het huidige systeem van passend onderwijs, waarbij zorgleerlingen ondersteund worden op een reguliere school en niet op aparte scholen zitten. Kledingwinkel Man at Work heeft uitstel van betaling gekregen. Man at Work heeft 27 vestigingen in Nederland en verkoopt kleding van Nike, Adidas en Levi's. De webwinkel is sinds afgelopen weekend gesloten. Een woordvoerder zegt dat de winkels voorlopig open blijven. Ook de ruim 400 medewerkers blijven vooralsnog aan het werk. Minister Wiebes heeft met Shell en ExxonMobil een akkoord gesloten over de gaswinning in Groningen. De overheid en de NAM investeren in totaal zeker 1 miljard euro in het gebied en in de leefbaarheid. Afgesproken is dat de oliemaatschappijen afzien van een claim voor het gas dat na beëindiging van de winning achterblijft in de grond. Ook bieden ze garanties dat de NAM altijd blijft betalen voor aardbevingsschade en de versterking van gebouwen. Niet alleen de eiersector zelf, maar ook de toezichthouder, NVWA en de betrokken ministers hebben te weinig oog gehad voor de voedselveiligheid in de fipronilcrisis. Dat zegt de commissie onder leiding van oud-minister Zorgdrager. Vanwege de crisis werden 3,6 miljoen kippen gedood. De schade is 100 miljoen euro. Op de bodem van de Noordzee is het wrak van een Amerikaanse bommenwerper gevonden. Het is een B-17 uit de Tweede Wereldoorlog. De vondst werd gedaan bij bodemonderzoek. Het wrak is intact en mogelijk zitten er nog resten van mensen in. Als bekend is welk vliegtuig het is, wordt een beslissing genomen over de berging. Het weer, geleidelijk meer zon, Dus 20 tot 23 graden.